Mariette Krol met het NOS Journaal. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft 37 Syrische christenen vrijgelaten, zeggen twee mensenrechtengroepen. De meeste christenen behoren tot een groep Assyriërs die in februari werd ontvoerd. In maart werd al een eerste groep vrijgelaten en nu staan er op Facebook foto's van een tweede groep van bevrijde christenen die aankomen in het Assyrische dorp Tel Tamer in het noordoosten van de provincie Hasaka. Arabische stamoudsten hebben met IS onderhandeld over de vrijlating. Er wordt nog gepraat over de vrijlating van 124 andere gevangenen. In het zuidoosten van Brazilië wordt nog gezocht naar 25 vermisten... na een damdoorbraak bij een ijzerertsmijn. De dam brak gisteren nacht, waardoor is nog niet duidelijk. Zeker één persoon kwam om het leven toen zo'n 62 miljard liter bruinrode modder vrijkwam... en een dorp overspoelde. De dam hield afvalwater uit de ijzerertsmijn tegen. Waarschijnlijk is het ernstig verontreinigd. Onder de 25 vermisten zijn 13 mijnwerkers. In de haven van Rotterdam is een dode dwergvinvis gevonden op de boeg van een schip. Het dier is van het schip afgehaald en wordt onderzocht op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Volgens onderzoekers is het een jong vrouwtje van ruim 5 meter en 900 kilo. Waarschijnlijk is ze doodgegaan door de aanvaring met het schip. Het komt niet vaak voor dat dat gebeurt. De afgelopen jaren werd in de Rotterdamse haven drie keer eerder zo'n vondst gedaan. In de eredivisie heeft NEC gewonnen van hekkensluiter De Graafschap. In Nijmegen werd het 2-0. Willem II verloor thuis met 2-3 van Excelsior. Tilburgers kwamen al na 41 seconden op voorsprong. En ruim een minuut later was het alweer gelijk. Heerenveen won in Enschede van FC Twente. Het werd 4-1 voor de Vriezen. Het is de tweede overwinning op rij onder leiding van Foppe de Haan.